Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zorgfraude op de KNO-afdeling van het UMC Utrecht. Dat meldt Sembla. Het tv-programma heeft bronnen binnen en buiten het ziekenhuis gesproken... die door justitie gehoord zijn over fraude met de administratie. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het ziekenhuis al langer in het vizier. In april is de KNO-afdeling onder verscherpt toezicht geplaatst... nadat meerdere fouten met fatale afloop tijdens operaties niet gemeld werden. Nu komt justitie daar dus nog bij met onderzoek naar zorgfraude. In Mali is een aanslag gepleegd op een VN-kamp. Daarbij is één vredesmilitair omgekomen en raakte er nog eens drie zwaar gewond. Het gaat om een kamp in de buurt van een ander kamp waar 400 Nederlandse militairen zitten. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend. De aanslag is gepleegd met mortiergranaten of raketten, laat de VN-missie in Mali weten. In totaal zitten er 12.000 militairen met verschillende nationaliteiten in Mali om de stabiliteit te waarborgen. De eerste geëvacueerde bewoners van de Canadese stad Fort McMurray mogen weer naar huis. De bosbranden woeden nog steeds, maar niet meer in de buurt van de stad. De terugkeer verloopt in fases. Vandaag kunnen zo'n 14.000 bewoners terug. Alle 88.000 inwoners van Fort McMurray moesten vorige maand verplicht evacueren... toen hevige bosbranden delen van de stad verwoesten. Diensten zijn de afgelopen 20 jaar meer in prijs gestegen dan goederen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Gemiddeld stegen de prijzen met 45 procent. Diensten werden 60 procent duurder, goederen gemiddeld 30 procent. Recreatieve diensten, zoals een bezoek aan een pretpark, museum of restaurant, werden zelfs 72 procent duurder. En dan nog het weer. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland komen plaatselijk mistbanken voor. In de middag neemt met name in het zuiden en oosten de kans op stevige onweersbuien toe met flinke windstoten en hagel. De temperatuur varieert van 17 graden aan zee tot 25 in het binnenland.